Volgens de Verenigde Naties zijn ze alleen via de lucht te bereiken. Reddingswerkers hebben zeker 40 extra helikopters nodig om voedsel en hulpgoederen naar de geïsoleerde gebieden te vliegen. De Verenigde Staten hebben eerder al 18 helikopters naar Pakistan gestuurd. Volgens de VN vraagt de situatie in Pakistan om een buitengewone inspanning van de internationale gemeenschap. Zeker 17 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen in Pakistan. In Venezuela zijn bij een ongeluk in een oude goudmijn zeker zes mensen omgekomen. In de mijn in het oosten van het land stortte een gang in. De eigenaar van de mijn besloot vijf jaar geleden om die te sluiten. Het graven naar goud bracht niet meer genoeg op. Sindsdien graven mensen er illegaal naar goud. Illegale goudzoekers zeggen dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Maar de autoriteiten in Venezuela geloven niet dat er nog mensen in de mijn zijn. Binnen de CDA-fractie is oneenigheid over de manier waarop onderhandelaar Verhagen optreedt in de formatiebesprekingen met de VVD en de PVV. Veel fractieleden vinden dat hij te veel in zijn eentje opereert. In een vergadering eisten ze gisteravond dat Verhagen de fractie beter op de hoogte houdt. Ook demissionair minister Klink, die mede-onderhandelaar is bij de formatiebesprekingen, vindt dat Verhagen de fractie te weinig informeert. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het vonnis dat er voorlopig geen overheidsgeld meer mag worden besteed aan onderzoek naar stamceltechnologie. De rechter had dat bepaald in een tussenvonnis in een zaak tegen de overheidsfinanciering van stamcelonderzoek. Tegenstanders vinden dat de overheid geen onderzoek mag betalen waarbij menselijke embryo's worden gedood. Voorstanders zeggen dat het onderzoek kan leiden tot een betere behandeling van ziektes. Het weer. Vannacht een graad of 14. Overdag afwisselend zon en wolken. In het noorden kans op een bui.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 quel quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Je fondais sous sa voix exquise, vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. de trouver mieux des brouillards mystérieux.